calypso italiano, calypso sì, calypso sì, calypso siciliano, calypso ai, calypso ai, calypso italiano, calypso sic calypso sic calypso siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica woont een lieve schat, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerina. Iedereen vraagt aan die signorina. Calypso, ai, calypso, ai, calypso italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso siciliano. Calypso, ai, calypso, ai, calypso italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso siciliano in de lente trouwde zij Antonio. Het werd een feest met zang, muziek en vino. Heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek. En dat danste voor hun vrienden op verzoek. Calypso, ai, calypso, ai, calypso, Italiano. Calypso, si, calypso, si, calypso, Siciliano. calepso ai Calypso, ai calepso italiano calepso sì Calypso, sì calepso siciliano calepso ai calepso ai calepso italiano calepso sì calepso sì calepso siciliano. Sì, sì,